Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brazilië zijn drie aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van overheidsgebouwen. Ze kregen celstraffen van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste drie veroordelingen voor de massale aanval op onder meer het Braziliaanse parlement in januari. Dat was een week nadat de linkse president Lula de macht had overgenomen van de rechtse Bolsonaro. Bij gevechten in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon zijn deze week negen doden gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera. In het kamp bij de stad Sidon wonen zo'n 100.000 Palestijnen. Sinds juli woedt er een gewapend conflict tussen de seculiere Fatah-beweging en islamitische strijdgroepen. De situatie escaleerde na de moord op een hoge Fatah-militair. In Rotterdam is een explosief afgegaan bij een woning in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. De voordeur is beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. Eerder deze maand waren er ook al explosies bij woningen in Rotterdam. KPN mag concurrent Ufone nog niet overnemen. De autoriteit Consumenten en Markten wil eerst meer onderzoek doen naar de overname. Ufone is een goedkope aanbieder van mobiele telefonie en internet, net als KPN-dochter Simio. De toezichthouder wil onderzoeken of KPN door de overname niet te machtig wordt in het goedkope marktsegment. De Belgische voetbalclub Antwerpen is vergeten om Sam Vines in te schrijven voor de Champions League. De verdediger mag daardoor niet aan het toernooi meedoen. Technisch directeur Mark Overmars baalt van de fout. Te meer omdat het hem 2,5 jaar geleden bij Ajax ook overkwam met Sebastien Allaire. Het weer. De dag begint fris met mogelijk wat mist. Daarna een vrij zonnige dag met wat sluierwolken.